Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici kijken weer waar het geld volgend jaar naartoe kan. Gisteren ging het al de hele dag over de nieuwe begroting. De fractievoorzitter van de VVD leek tijdens die algemene politieke beschouwingen ook weer toenadering te zoeken tot andere partijen. Laten we openstaan voor anderen, in plaats van vastzitten in ons eigen gelijk. En bij mij is er ook nog steeds ruimte voor verbetering. Vandaag gaat dat debat dus verder. Dan geeft premier Rutte antwoord op vragen en zullen partijen meerderheden proberen te vinden voor hun plannen. Wakker Dier heeft de keurslager uitgeroepen tot grootste liegebeest van 2021. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben veel mensen onterecht vertrouwen in de keurslager. Er kan bijvoorbeeld gewoon plofkip in de vitrines liggen. Volgens Wakker Dier heeft de keurslagervereniging ook helemaal geen dierenwelzijnseisen. De keurslager is het niet eens met de kritiek. Iedereen in een grote SUV betaalt in de Duitse stad Tübingen binnenkort flink hogere parkeertarieven. Zware auto's gaan daar 180 euro per jaar betalen, zes keer meer dan het huidige tarief. De burgemeester heeft geprobeerd het bedrag zelfs te vertwaalfvoudigen, maar zag daar na veel kritiek toch maar vanaf. En dat was letterlijk en figuurlijk een lange avond voor de spelers van FC Groningen. Gisteren tegen Vitesse moesten ze al snel verder met 10 man na een rode kaart. En daarna ging het in korte tijd helemaal mis. Eerst kregen ze een doelpunt om de oren en een minuut daarna gebeurde dit. En nu wordt er volgens mij hens gemaakt en eh, krijgen we nog een rode kaart voor FC Groningen. Het gaat hier helemaal mis voor de Groningers in de slotfase. Want het is een rode kaart voor Daniel van Kaam. Die trekt zijn schemerschermers al uit. Die wil voorkomen dat er nog een uitbraak komt van eh, Vitesse op de rand van het straf. Ja, rode kaart. Hij krijgt hem nu van eh, Lindhout. Ze moesten dus door met negen man. Na rust werd de wedstrijd ook nog een lange tijd stilgelegd... nadat de keeper van Vitesse was bekogeld door het publiek. Vitesse won met 1-0. Er waren meer wedstrijden gisteravond. PSV won met 2-1 van Go Ahead Eagles. 3-1 bij Feyenoord-Herenveen. En Pek Zwolle tegen Sparta werd 1-1. Het weer, af en toe zon, al zijn er in het noorden meer wolken en daar kan ook wat regen vallen. Het waait wat harder dan gisteren en het is vanmiddag een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen, concludeert TNO na onderzoek. De eerste dag van de algemene beschouwingen in Den Haag over de begrotingsplannen voor volgend jaar is even na middernacht afgesloten. Alle partijen zijn aan het woord geweest. Straks na 10 uur begint de tweede dag met premier Rutte als eerste spreker. Het is de Australische premier Morrison niet gelukt om de Franse president Macron aan de telefoon te krijgen... om te praten over de misgelopen miljardendeal over onderzeeërs.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 I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions. I've got this to say to you. Hey. zomer. ZFM. Pretty well cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam.